uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. YouTube laat video's over fraude bij de Amerikaanse verkiezingen van drie jaar geleden voortaan staan. Tot nu toe werden die verwijderd. De afgelopen jaren gebeurde dat volgens YouTube tienduizenden keren. Moederbedrijf Google zegt dat het beleid is aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. In India zijn nu meer dan 200 doden geteld na het treinongeluk in het oosten van het land. Zo'n 900 mensen raakten gewond. De autoriteiten denken dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Bij het ongeluk botsten twee passagierstreinen op elkaar. Het is het dodelijkste treinongeluk in India in meer dan 10 jaar. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In een stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen... en de autoriteiten in Quebec hebben om de hulp van het leger gevraagd. In heel Canada hebben de afgelopen weken al tienduizenden mensen hun huis moeten verlaten vanwege de bosbranden. Die zijn veel groter dan in andere jaren. Bij de bestrijding worden ook honderden brandweerlieden uit de VS en Zuid-Afrika ingezet. In de VS is een zakenman veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de moord op president Moïse van Haiti twee jaar geleden. Hij hielp Colombiaanse huurlingen aan wapens, oordeelde de rechter. In de VS zitten nog tien verdachten vast, maar de zakenman is de eerste die is veroordeeld voor de moord. In Haiti zijn meer dan 40 verdachten gearresteerd. Daar is nog niemand aangeklaagd. De Amerikaanse justitie zei eerder dat de moord werd gepleegd om na de dood van de president zakendeals te kunnen sluiten met een nieuwe regering. Bij het geldwisselkantoor van Change in Amsterdam Zuidoost is cameratoezicht ingesteld door de woningcorporatie. Bij het pand waren de afgelopen tijd drie explosies en bewoners voelden zich niet meer veilig. Het weer. Het wordt een zonnige dag met 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land. Ook de komende dagen is het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de brincando. Uh, uh, uh, lo rica que perdido. Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido.